Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vorig jaar kwamen ruim 400.000 mensen naar Nederland. Dat is 61% meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de jaarlijkse migratiecijfers. De stijging is vooral te verklaren door de komst van Oekraïners. Dat waren er ruim 100.000. Maar er waren ook meer asielzoekers en kennismigranten. In totaal is zo'n 11% van de mensen die de afgelopen 10 jaar naar Nederland verhuisden een asielzoeker. Pieter Omzicht denkt er nog over na of hij mogelijk premier wil worden... als zijn partij het grootst wordt bij de verkiezingen in november. Hij maakt geen haast met zijn besluit erover, zei hij in het tv-programma Op1. De leider van Nieuw Sociaal Contract zei eerder dat hij niets voelde voor het premierschap... maar de afgelopen tijd is hij daar anders over gaan denken. Het wachten is nu op het verkiezingsprogramma van de partij. Omzicht verwacht dat hij dat binnen twee tot drie weken kan presenteren. De bouwregelgeving schiet tekort bij oudere woningen die worden verduurzaamd... blijkt na onderzoek door instanties in Gelderland. Aanleiding was de grote brand afgelopen juni in een woonwijk in Arnhem. Die woningen uit de jaren 60 lagen vol met zonnepanelen... waardoor de brandweer er niet goed bij kon. Door de isolatie kon de brand zich extra goed verspreiden. De verduurzaming voldeed aan alle regelgeving... dus die moet worden aangescherpt, zegt ook de Arnhemse burgemeester Marcouche. FC Utrecht is de nieuwe hekkersluiter in de eredivisie. De ploeg ging met 1-0 onderuit bij FC Volendam... dat door de zege stijgt naar de 16e plek. Utrecht moest al vroeg door met 10 spelers... na een rode kaart voor Nick Viergever. Er zaten geen Utrecht-supporters in het stadion van Volendam. De bussen met Utrecht-fans werden teruggestuurd uit angst voor rellen. Dan het weer. Het blijft vannacht bijna overal droog bij 11 tot 16 graden.